voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een groep van zo'n 2000 islamitische strijders staat op het punt met bussen te worden geëvacueerd uit Zuid-Damascus. Het meldt een televisiestation van Hezbollah. Onder de strijders zijn leden van IS en Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda. Ook 1500 familieleden van de strijders reizen mee. De afspraak met de Syrische regering dat de islamitische strijders de Syrische hoofdstad mogen verlaten is gemaakt onder toezicht van de VN. De strijders zijn ingesloten door troepen van de Syrische president Assad. De Indiase premier Modi heeft een verrassingsbezoek gebracht aan Pakistan. Modi sprak met zijn Pakistaanse collega Sharif. De ontmoeting is een nieuw teken van toenadering tussen de buurlanden. Die zijn al jaren aardsvijanden. De premiers spraken elkaar ook bij de klimaattop in Parijs een paar weken geleden. En daar hebben ze afspraken gemaakt om in gesprek te blijven. India en Pakistan hebben verschillende keren oorlog met elkaar gevoerd. Zeker 180 Afrikaanse vluchtelingen zijn afgelopen nacht van Marokko de grens naar de Spaanse enclave Ceuta overgestoken. Nog eens ruim 100 anderen probeerden dat, maar werden door de Marokkaanse politie gearresteerd. Verschillende media melden dat twee vluchtelingen zijn omgekomen. Iedere week proberen duizenden vluchtelingen de Spaanse enclave te bereiken... in de hoop op een beter leven in Europa. De actie Serious Request heeft in Heerlen meer publiek op de been gebracht dan de gemeente had verwacht, schrijft 1 Limburg. Vooraf hield de gemeente er rekening mee dat over zes dagen een half miljoen mensen af zouden komen op de actie. Nu is de voorlopige schatting dat het er ruim 150.000 meer waren. Het plein werd geregeld uit voorzorg afgesloten vanwege de drukte.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 是。 my pleasure. just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 know that. phrase. Two kids from one to it's Though it's been said many times. De is. hoor je op ZFM. ZFM.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 wie het gewonnen heeft van mij, toe zeg me wie. Ik ga maar vroeg naar bed en leg een foto naast me neer. Ik hoop dan dat ik droom, dat jij me zegt, hier ben ik en zeker niet van steen. Met kerst ben ik alleen.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 nog eens mee zou maken wat tijd ik verkeerd. Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van stijl. should be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 是。 dat hij als voorkant voor met me lief. In mijn eentje speel ik geen riep ik maar toen zei Marjolein. Laat een ander wenst jullie allemaal fijne dagen.